Patrick hier. Happy New Year! Ik wens je een gezond, muzikaal en fantastisch 2026. En luister ook deze maand, want je maakt kans op een trip naar Las Vegas. Thomas van Empelen. Ah, veld heeft zijn platenkoffer in het nieuwe jaar weer goed gevuld, hij zegt. Een uur lang Stamveld hier in de mix bij Slam. Met zometeen D-Rock, eerste Eva Lacey. Dit is Wilderness. Wandering on my own. Never felt so right. Making my way back home. Just like every night. I need a soul. To make me feel alive. Didn't expect you to come to my life. Take me to the borders of your heart. Show me. light out in the dark. We are made to last while the ocean crash, We are lovers in the wilderness. wilderness places we are other chest, trying to find my place in the wind. So I decompress before I lose my breath and pick myself up again. But I've come so far, I can breathe again. I find singled out all the weight that kept me down. And I left it all behind. And now I'm floating inside, and I'm dancing in my mind. And I feel alive again. But I've come so far, I can breathe. you know it took too long I'm doing better without you. So now you've lost control and you're getting out of your mind now. give it up. Let me Eh, beter dan die andere hit. I'm passing out. Te veel gedronken, dat is helemaal niet handig. I'm going out. Steve Aoki en Sam Veld samen. Het is blijkbaar een nieuwe rage in de wereld. Dat is namelijk eh, Dry January XXL. En dan hoor je denk eh, de XXL. Dat hebben we net gehad. House in de pauze XXL. Ja. Ah, dit is twee keer per dag 45 minuten sporten. Het heet eh, de 75 Heart Challenge. NOS schrijft erover. Je moet eh, dus 75 eh, dagen, twee keer per dag 45 minuten sporten, gezond eten, geen alcohol drinken, bijna 4 liter water drinken. En minimaal 10 bladzijden lezen uit een non-fictieboek iedere dag en een progressiefoto bijhouden. En haal je het niet, dan begin je weer helemaal opnieuw zijn nieuwe rage. Dry January XXL. Maar eigenlijk dus gewoon uh, twee maanden XXL. Ik slaap over. <laughs> Mix Marathon, set van Sam Veld. Dit is Dinordo, een van de laatste. Goede plaat, Carlin. I step into the light, feel the heat from the crowd. Da, da, da. Watching you come alive, like there's no one around. Da, da, da. You put your up and let the world know But are you dancing for somebody Het is Jay Dixie bij Slam in de set van Sam Veld. Young Again. Een eh, Zwitserse luisteraar aan de lijn. Lauren, good morning. Goedemorgen. Goedemorgen. You're practicing Dutch with Slam. That's really nice. Um, is there something you want to say in this new year on the radio? Yeah, I just want to say uh, Happy New Year to all of the listeners to Slam.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 Lauren is erbij, die Zwitser net aan de lijn gehad. Maartje Mees Hilde. En Michael die zegt beste wensen, zegt hey, hey bij deze. Juri is erbij, die vraagt zich af wanneer de mix Marathon XXL. Goeie vraag trouwens, ja. En ook Soren Verslijen zegt keep going the good work. Beste wensen, Slam, dat is lief. Sam Veld in de mix, dit is Slam. falling to you. you. somebody else. You still cross my mind, and I won't deny. No, imagine how it must have felt in another life where we really tried. Oh, tossing and turning, looking for the escape while we mates gone. this isn't done. think you should know I'm happy that you found your bit of closure, but I'm still wishing that I'm wishing you. de snelste route naar je weekend. En die route die kan een beetje versneeuwd zijn in het oosten van het land. In het westen is eigenlijk alles een beetje wel eh, weer weg, jammer genoeg. Het is aan het dooien. Het wordt vandaag eh, tussen de 2 en 6 graden. Op RTL eh, valt te lezen omdat er een mogelijke oplossing is voor de woningnood. Namelijk steeds meer ouderen willen massaal gaan samenwonen. En op zich blijkt uit onderzoek ook dat ouderen dan ook ouder kunnen worden. En ik kwam vroeger nog wel eens een keer in van die bejaardentehuizen. Een soort van samen zijn van bejaarden. En die zaten dan gewoon half vier al lekker aan een pizzapunt en een biertje. zo dus wil je toch oud worden, toch? Niet in je eentje achter de geraniums, my god. Het levert ook ons weer huis op. Mooi, mooi. Stamveld hierbij, Slam, de Mix Marathon. Tot morgenochtend 6 uur op je radio. Wij knallen door. I'll be if you away, away. yeah, yeah, yeah, yeah. I be going out my head, I be dead since you run away, run, run away. Nobody does like you. I'll be lost without your head if you get on your miles away, miles away. Yeah, yeah, yeah. I'll be going out mash up the rave and I make them they go insane. and I never keep it cool Cause the music they bust my brain Bust off the place and the girls they shake And all of them they feel like they Step on the deck and I mash up the rave And I make them they go insane mm. And I make them they go insane Give me the lighter, give me the reason Make I take all my craze Come Mr. DJ, give me the beat ah, Give me the beat again Take off my shoes and I break all the rules And ah, me I know they look your face lukt dus bijna om nog collega's tegen te komen op de gang op 2 januari. Maar... Ongelooflijk, hè? Ja, ze zijn er gewoon. Ja. Hallo, collega's. Ze zijn er alle twee. uh, <laughs> Sam Veld, even applaus voor deze grote, grote, grote, man. Die hebben we zo meteen. Hugel komt dan. Oh, dat is altijd goed, hè? Ja, ah, altijd lekker. Veel plezier zo meteen met Hielke. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.